Dat heeft bestuursvoorzitter Dirk Scheringa verklaard. Minister Bos en de Nederlandse Bank wilden niet aan een plan voor een doorstart meewerken. Vanochtend om 9 uur komt de rechtbank weer bijeen om te bekijken of DSB failliet moet worden verklaard. Vorige week verleenden de rechters een aantal keer uitstel, maar het is onwaarschijnlijk dat dat nog eens gebeurt. Dirk Scheringa heeft begin deze maand 700.000 euro van zijn eigen rekening bij de DSB-bank gehaald. Hij deed dat nadat hij van de Nederlandse bank te horen had gekregen dat hij moest terugtreden als bestuursvoorzitter en zijn aandelen moest verkopen. Scheringa was toen zo aangeslagen dat hij zijn geld naar een andere bank overmaakte, zo zegt hij in een verklaring aan RTL Nieuws. Later kreeg Scheringa daar spijt van. Hij wilde niet de indruk wekken dat hij zichzelf bevoordeelde. En daarom maakte hij met de bewindvoerders de schriftelijke afspraak... dat hij de 7 ton weer naar zijn DSB-rekening zou terugstorten. Scheringa zegt te beseffen dat hij het geld bij een faillissement van DSB waarschijnlijk kwijt is. Het staat vast dat de op drift geraakte heliumballon in Colorado een publiciteitsstunt was. Een Amerikaans echtpaar deed de politie geloven dat hun zesjarig zoontje in het mandje zat van een losgebroken zelfgemaakte luchtballon. En dat leidde tot onnodige paniek, omdat het jongetje zich thuis had verstopt. Volgens een sheriff hebben de ouders de hele zaak in scène gezet om zo een contract voor een eigen reality show in de wacht te slepen. De man en vrouw zijn nog niet gearresteerd. Volgens de advocaat van het echtpaar zijn de twee bereid om zichzelf aan te geven. Het is nog niet bekend wat hun ten laste wordt gelegd. Het weer, vannacht bewolkt en soms ook wat regen.